Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat er alsnog een akkoord kan worden gesloten tussen de VS en Oekraïne, zegt een medewerker van het Witte Huis. Maar dan moet Oekraïne wel bereid zijn om een constructief gesprek te voeren. De ontmoeting tussen Trump en Zelensky eerder vandaag in het Witte Huis liep uit op een bittere ruzie, waarbij Trump Zelensky allerlei verwijten maakte. Zelensky had de VS opnieuw gevraagd om veiligheidsgaranties en dat wekte de woede van Trump en zijn vicepresident Vance. De buitenlandchef van de Europese Commissie, Kaya Kallas, zegt naar aanleiding aanleiding van de ruzie dat duidelijk is geworden dat de vrije wereld een nieuw leider nodig heeft. Het is aan ons, Europeanen, om die uitdaging op te pakken. Paus Franciscus kampt met een terugslag. Het Vaticaan schrijft in een update dat de ademhalingsluchtwegen van de paus verkrampten... en dat hij moest overgeven. Vorige week zaterdag had hij een soort gelijke astmatische aanval. Het Vaticaan benadrukt dat de paus helder is en bij kennis. 88-jarige Franciscus werd twee weken geleden opgenomen in een ziekenhuis in Rome met een dubbele longontsteking. Hij heeft al jarenlang problemen met zijn gezondheid. De afgelopen dagen leek het juist wat beter te gaan met de paus. Een man van 33 uit België zegt dat hij een vrouw heeft vermoord die al 15 jaar wordt vermist. Nick G. was verdachte in de zaak. Hij werd vandaag opgepakt. De Belgische vrouw, Heidi de Schepper, was 26 jaar toen ze verdween in 2010... maar ze werd nooit als vermist opgegeven. Pas na 14 jaar kwam de zaak aan het licht. En ook de toenmalige partner van de vrouw en een vriend van hem werden vandaag aangehouden. Schaatser Jenning de Bo heeft op de 500 meter zijn grote rivaal Jordan Stolz verslagen. Tijdens het slotweekend van de Wereldbeker in Tialf in Heerenveen won de Bo met een tijd van 34-18. Dan nog het weer. Het blijft droog. Vannacht is het 1 graad onder 0 tot 3 graden boven het vriespunt. Hier en daar kan het mistig zijn. Morgen begint met bewolking. Ook dan is er mogelijk mist. In de middag zon en wolken bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. From the Amsterdam underground to the world. Because I got my drugs from Amsterdam. This is Triple X Radio with Mal P. Rhythm, vibe just lifts my soul. cha, cha, cha, cha. cha cha ¿Qué pasó? Ay, dime. Ven, ¿qué paso ¿Qué paso Solo dime. Ven, ¿qué paso? ¿Qué paso? Ay, dime. Vamos, mami. Tú me dices. Ven, ¿qué paso, Ay, mami. Dime. Ven, ¿qué pasó? Tú solo dime. Dime. Vamos, Tú me dices. Bye. wasting no more time. I'm not afraid because there's something in your eyes. them. your body, your soul. You're losing your mind, your body, your soul. like nothing else really that has been around.